7 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In een bijna lege Sint-Pieter-basiliek heeft paus Franciscus de paaswaker gehouden. Hij vergeleek het bijbelverhaal over Jezus met de huidige coronacrisis. Franciscus zei dat de pijn van de mensen toen was vermengd met angst voor hun eigen levens. Er was volgens hem vrees voor de toekomst en voor alles wat moest worden herbouwd. Vanwege corona waren alleen misdienaars en een koor in de basiliek... De Urbi et Orbi zegen, later vanmorgen, is daarom ook niet op het Sint-Pietersplein. Het wordt dit jaar een besloten mis. De Duitse politie voert dit paasweekend veel controles uit... in de aan Nederland grenzende deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. De politie verwacht veel verkeer. Duitsers die om niet noodzakelijke redenen naar Nederland willen... worden tegengehouden. En op Saba is de eerste persoon positief getest op het coronavirus... Van nog twee anderen moeten de testresultaten nog binnenkomen. De besmette persoon heeft het virus waarschijnlijk op het eiland zelf opgelopen, zeggen de autoriteiten. Op Saba gelden al een tijdje coronamaatregelen. Zo is de luchthaven al bijna een maand dicht. Op het eiland, dat een speciale gemeente van Nederland is, wonen bijna 2000 mensen. In Bangladesh is de moordenaar van de stichter van het land geëxecuteerd. De man Abdul Majed vermoordde de stichter van het land en een groot deel van zijn familie tijdens een staatsgreep in 1975. Dat was drie jaar nadat Bangladesh onafhankelijk was geworden van Pakistan. Majed vluchtte en wist uit handen van de politie te blijven. Bij verstek werd hij ter dood veroordeeld. Dinsdag keerde hij terug in Bangladesh, waarna hij al snel werd geëxecuteerd. Het weer, vandaag eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Het wordt 17 graden aan de kust tot maximaal 24 in het binnenland.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 www.dwkmedia.nl DWK Media. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu. slipping, slipping.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 zeker weten, want alles gaat voorbij, maar ik geloof another place, another town.

间。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 eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why. 去了。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 106.9 ZFN